PvdA-minister Ter Horst zegt dat er geen nieuwe bezuinigingen komen op de politie, en CDA-minister Verhagen vindt dat er niet bezuinigd mag worden op defensie. Ook keerde Verhagen zich tegen het PvdA-plan voor een belastingtarief van 60% voor inkomens boven de balken en de norm. Hij zei dat zo'n toptarief Nederland op den duur alleen maar armer maakt, omdat het de mensen wegjaagt die het geld moeten verdienen. Op Twitter reageert PvdA-kamerlid Samsom dat een nieuw toptarief Nederland niet armer maakt, maar socialer. Het PvdA-kamerlid Van Dam twittert dat Verhagen liever geld wil steken in straaljagers en tanks dan in onderwijs en banen. In Togo is massaal geprotesteerd tegen de schorsing van het nationale voetbalteam voor de volgende twee edities van de Afrika Cup. In de hoofdstad Lomé gingen minstens 10.000 mensen de straat op. Ze droegen spandoeken met teksten als schande voor Afrika. De Afrikaanse voetbalbond maakte vorige week bekend dat het nationale team van Togo niet mag meedoen omdat het team zich terugtrok van het toernooi in Angola. De regering riep het team begin, begin januari terug nadat bij een aanslag op de spelersbus twee mensen waren gedood. De Afrikaanse Voetbalbond vindt het ontoelaatbaar dat de regering zich met de zaak heeft bemoeid. De demonstranten noemen de beslissing een schande en hebben andere Afrikaanse landen opgeroepen tegen het besluit te protesteren. In de eredivisie heeft PSV thuis met 2-0 van ADO Den Haag gewonnen. Voor rust werd het 1-0 door Rodriguez. Na rust bracht Toivonen de stand op 2-0. PSV staat nu drie punten voor op FC Twente, maar heeft één wedstrijd meer gespeeld. Twente moet morgen uit tegen Ajax. Het weer, het is bewolkt en lokaal mistig.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 clap with your left hand like this. Come on. Come on, do this for me.